Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Nederland moet in 2030 9% minder CO2 uitstoten dan nu. Dat is afgesproken op de Nationale Klimaattop in Rotterdam. Om die reductie te bereiken moet de CO2 die bijvoorbeeld door fabrieken wordt uitgestoten... worden gebruikt in de tuinbouw of als grondstof in de chemische industrie. Met de afgesproken maatregelen wil Nederland voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. In Brussel is een voorlopig akkoord bereikt waardoor Europeanen geen hoge roamingtarieven meer hoeven te betalen als ze in het buitenland bellen, sms'en of internetten. In plaats daarvan gaan providers onderling de kosten daarvoor verrekenen. De afgesproken tarieven zijn een stuk hoger dan waar Nederland op had ingezet. Nederland en andere landen zijn bang dat providers die hogere tarieven alsnog doorberekenen aan hun klanten. Bij een luchtaanval op een dorp in de Syrische provincie Idlib zijn rond de 20 doden gevallen. Onder de doelen die geraakt werden was ook een school. Zeker zeven kinderen en een onderwijzer zouden bij de aanval om het leven zijn gekomen. De provincie Idlib staat onder controle van opstandelingen. Er zijn geregeld aanvallen van de Syrische en Russische luchtmacht. Het OM heeft in hoger beroep opnieuw levenslang geëist tegen twee broers die drie roofmoorden hebben gepleegd in Drenthe. Ze schoten vier jaar geleden een man van 55 uit Dwingelo dood die zijn hond aan het uitlaten was. Een half jaar later wurgden ze een bejaard echtpaar uit Exlo. Omdat de rechtbank vorig jaar geen levenslang maar 30 jaar oplegde, ging het OM in beroep. De leden van de legendarische popgroep ABBA gaan weer samenwerken. Volgens een verklaring moet de samenwerking leiden tot een nieuw soort entertainmentervaring... waarbij gebruik wordt gemaakt van virtual reality technologie. Er worden geen live optredens verwacht. Het Zweedse ABBA ging bijna 35 jaar geleden uit elkaar. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe met in het noorden kans op een enkele bui. Ook morgen en overmorgen veel wolken, maar wel nagenoeg droog en een graad of 15.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 Komt door problemen op de aansluitende A4 bij de Benelux-tunnel. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Door de problemen op de A4 is het ook extra druk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Kleinpolderplein...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 Burning bright right till the end Missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through our fingers, watching through our fingers. In my thoughts, you're far away, and you are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily, picture you so easily. What's gonna be left? you're not in it What's gonna be left of the world Dancing at the funeral, dancing at the funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them, but what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every I to learn to live in the jungle. Now stop worrying and go and get dressed. You might have to excuse me. I've lost control of all of my senses. You might have to excuse me. I've lost control of all of my words. So get your aflevering 37 jaar nummer 1 van deze woensdagavond 16 oktober 2016. En onze vakantieganger, ja ja, onze vakantieganger, hij is gewoon weer terug. En hij is live in de studio. Maar daar gaan we natuurlijk straks meer over hebben. Dit is weer eh, aflevering 37 van ZFM Beachmasters, maar we gaan gewoon gelijk verder met uh, eh, Ariane Grande. Twee uur lang gekste muziek, twee uur de vreemdste dingen. En we gaan het even hebben over de vakantie. Want volgens mij wil hij heel graag terug. Het is te koud hier in Nederland. Daarover straks meer. Eerst Ariana Grande featuring Nicki Minaj.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 We gaan straks snel verder met de gouden oude. En die zijn handen van Vice. Met Hello of Hey. Futuring Jack hier op ZFM Beachmasters. Elke woensdagavond van 6 tot 8 op je lokale radio. 106.9 ZFM-live.nl of Ziggo kanaal 40.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 I said. enige echte vakantieganger Donny uh, eh, druk bezig is met acclimatiseren hier in de studio. Hoop ik dat hij straks nog komt als hij klaar is met zijn behoeftes. Maar dat, eh, ja, dat hoort wij zeggen we dan altijd maar.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 my shit so sick. out the mansion. And I'm moving through the tri-state. Do 200 on the highway. on the highway. And I'm swerving in my Swerving in eyes. Baby, you should come my way. Baby, would you come my way? Calvin Harris, My Way. Nou, er staat hier Kelvin Harris. Deze officieel voor Calvin Harris, hè? Wist je dat niet, Don? Hallo, ik vraag wat. Nee, wat? Nee, vraag dan. Nee, maar nu gaan we het er ook even over hebben. Ook. hey, pak de microfoon. Hallo. Het is officieel van Calvin Harris. En daarna Fred heeft er ook eentje gemaakt. Geweldig. <laughs> je snapt er niks van, hè jij? Nu wel. Ja, snap je het? Weet je het zeker? Overduidelijke uitleg en irritant uitleg <clears throat> van jou. Snap ik het. Oké, nou dan is dit David Guetta. het volgende nummertje. David Guetta. One. Featuring Sarah Laws and This One's For You. Niels Brewer. get out of here. aan de snelweg, joh. Doodschieten die af. En Donny gaat het weerbericht doen. Oh, toch niet. Ah, dan doe ik het weerbericht maar en dan ben je er vanaf. Hey, eh, het weer van de metergroep voor vandaag en morgen. Het is bewolkt, eerst komt een plaatselijk mis voor. Na het, verwijderen, na het verdwijnen van de, van de mist is vooral later in het zuiden ook af en toe zon. Maximaal 9 tot 14 graden. Vanaf morgen blijft het echt een paar dagen rustig met wolkenvelden, maar af en toe ook zon. Het wordt flink zachter met temperaturen die tot 15 graden oplopen. Dit was het weer van Meteogroep. Joepie. Dan heb ik ook nog wat eh, files staan op de A2 eh, utrecht Sertagenbos. 17 minuten vertraging tussen Beest en knooppunt Waardenbrug. Op de A2 sinds Michel en knooppunt Empel. 10 minuten vertraging. En op de A4 Amsterdam-Delft 13 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Op de A4 Amsterdam-Bellen 34 minuten vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en de Graag Aquaduct. Op de A10 Volendam-Koenplein 6 minuten vertraging tussen Amsterdam-Noord en Kandoelen, ring A10. En op de A12 Utrecht-Den Haag 7 minuten vertraging tussen Den Haag Centrum en het Malieveld. Op de A15 Gorgum-Ridderkerk 8 minuten vertraging tussen Gorgum en Harningsveld-Giessendam. Op de A20 Gouda Hoek van Holland 15 minuten vertraging tussen knopen Kleinpolderplein en Schiedam. Op de A 20 Hoek Holland-Gouda 52 minuten vertraging tussen Maasdijk en Ketelplein. En op de A27 Utrecht-Breda 25 minuten vertraging tussen Lexmond en industrietrein Avelingen. Filevorming en er is de rechter rijstrook is daar afgesloten. Even omrijden via Everdingen of via Den Bosch volg A2 de A59. Tot slot op de A50 en Arnhem. 11 minuten vertraging tussen knooppunt Ewijk en Maasbrug. En als laatste, ja, ja, zeker maar niet, de laatste, de AVA 58 Eindhoven-Tilburg. 23 minuten vertraging tussen Best en Brug over het Willemienekanaal. En mocht je op de A1 rijden, trappen we de rempenaal in. Bij eh, Amersfoort Amsterdam, hectometerpaal 10.1 staan ze te flitsen. En op eh, de A6 eh, Muidenberg Journe ook bij hectometerpaal 269.4. En op de A6 Muidenberg Journe ook de andere kant op staan ze ook. Bij hectometerpaal 299.7. En op de A15 Rotterdam-Bemel op hectometerpaal 108.5. Op de A16 Rotterdam-Breda 70.3 staan ze er ook. En op de A16 Rotterdam-Breda, ook de andere kant staan ze bij nummer 72.0. En tot slot heb ik er nog, eh, ook oh, ik heb er zelfs twee staan. Op de A27 Breda-Almere, hectometerpaal 66.0. En als laatste de A67 Aster Venlo Eindhoven hectometerpaal 54.7. Waar is nou verder met 21 Pilots van Haddens.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 just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Zomer of winter, altijd weer ZFM. go hand in hand, they say, but no one mentions that pain is really just a path to more pleasure.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 They want to see me weak 'cause I walk in on their road, but tell mama that I'm well on my way. Oh. Rochelle, what me say? Tell mama that I'm well on my way. Oh. featuring Cowboy, way up.